Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor betoonde moed in Uruzgan. Het was de eerste keer in ruim 50 jaar dat de militaire Willemsorde werd uitgereikt. China heeft het plan van Amerika om wapens aan Taiwan te leveren fel bekritiseerd. Peking, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt, waarschuwt dat de verkoop de relatie tussen de VS en China ernstig zal schaden. De VS wil voor ruim 6 miljard dollar wapens verkopen aan Taiwan. Het gaat om meer dan 100 raketten, 60 gevechtshelikopters, mijnenvegers en technologie. Schoonmakers van treinen in de Randstad hebben het werk voor 24 uur neergelegd. Het is de eerste van een reeks acties van FNV-bondgenoten. De vakbond eist 3% loonsverhoging voor de schoonmakers. Maar de werkgevers willen alleen praten over hogere reiskosten en opleidingsmogelijkheden. In een branche waarin alleen wordt geconcureerd op prijs... is een loonsverhoging niet haalbaar, zeggen de werkgevers. In de Ardennen is een verkeerschaos ontstaan na hevige sneeuwval. Tussen Luik en Bastenaken staan zo'n 500 vrachtwagens en 150 auto's vast. De E25 is deels afgesloten omdat vrachtwagens die zijn geslipt de weg blokkeren. De autoriteiten hebben het rampenplan in werking gesteld. Het Rode Kruis heeft twee tenten opgezet om verkleumde mensen op te vangen. Alle mensen die vastzaten in de Peruaanse Inca-stad Machu Picchu zijn geëvacueerd. Zo'n 4000 mensen kwamen deze week vast te zitten.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 my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 是。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 you know that we love you. can it's true how society says hello.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 she tell you I'm the one for her? Cause she said I blow her mind. The girl going to fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.